Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. New York en New Jersey hebben de noodtoestand uitgeroepen vanwege het slechte weer daar. Door extreme regen zijn er lokaal overstromingen. Veel mensen kwamen vast te zitten met hun auto, vertelt deze verslaggever van de lokale zender ABC 7 News. With a car uh, pretty much submerged in the water. There were people on top of their cars. There was also a white tractor trailer that was partially submerged. And there were rescues that were taking place. mensen werden uit hun auto gered, vertelt ze. Het noodweer in New York en New Jersey begon gisteren tijdens de avondspits. Toen liepen garages en winkels onder water en zijn meerdere treinen gestrand. De KVB kan op korte termijn geen vervanger aanwijzen voor Vitesse in de eerste divisie. Gisteren werd duidelijk dat Vitesse zijn proflicentie niet terugkrijgt en dus niet mee mag doen. De eerste divisie begint volgende week, dus met één club minder, 19 in plaats van 20. Geweld en discriminatie tegen LHBTI'ers neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. Ook deze vrouw kreeg er mee te maken toen ze hand in hand met haar vriendin over straat liep. We worden nagekeken, we worden uitgefloten, uitgescholden. Het is nog altijd de vraag, is dat serieus richting ons of lopen wij daar toevallig? Maar twee vrouwen hand in hand denk je toch dat het niet toeval is. En op het strand is zelfs eh, een steen richting ons gegooid. Ja, het aantal meldingen over discriminatie en geweld tegen LHBTI'ers... steeg in twee jaar tijd van 2500 naar 4500. En de Efteling heeft een nieuw luxe hotel geopend. Het eerste in het petpark. Het hotel is vooral bedoeld voor toeristen die veel geld te besteden hebben, zegt deze expert. En dat is ook echt waar dit eh, hotel zich op gaat richten. Ehm, dus we gaan denk ik eh, eh, vooral ook meer internationale bezoekers zien. Bezoekers die van veel verder weg komen. die niet dat halve dagje nodig hebben om van huis naar het park te gaan en terug. Maar die daar echt komen voor een twee, drie dagen. Misschien wel op een rondreis door Europa. Ja, de overnachting kan wel flink in de papieren lopen. De prijzen variëren van 600 tot ruim 1600 euro per nacht. Het weer en nog. Ook vanmiddag plint het nog goed door. Met lokaal ook kans op een klap onweer. Het is een graad of 20. En later vanmiddag en vanavond nemen de buitjes wel wat af. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Voor Breesandijk bij de 10 minuten oponthoud.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 Vorig jaar voerde de hulporganisatie bijna 40.000 behandelingen uit... bij mensen die waren getroffen door bommen en granaten. De komende dagen ontvangt Oekraïne twee Patriot-raketsystemen uit Duitsland. Het gaat om exemplaren die Duitsland al in bezit had. Daarvoor in de plaats heeft het twee Patriots in de Verenigde Staten besteld. Er is opnieuw brand gesticht bij het spoor in Düsseldorf. Volgens de Duitse politie lijkt de brandstichting op die van gisteren... waardoor er nu nog steeds overlast is voor reizigers. Op het traject rijden ook hoge snelheidstreinen vanuit Nederland. Het weer, buien, soms met veel regen.